Mariette Krol met het NOS Journaal. Ook in Frankrijk blijft het aantal coronabesmettingen hard oplopen. De afgelopen dag zijn er nog eens bijna 27.000 mensen positief getest op het coronavirus. En dat is opnieuw een recordaantal in een dag. Vrijdag waren het er ruim 20.000. Dat was ook al een nieuw dagrecord. In verschillende steden zoals Parijs, Lyon, Lille en Marseille geldt het hoogste risiconiveau. In acht regio's in Nederland is het aantal risicobesmettingen zo hard opgelopen... dat het risiconiveau naar boven is bijgesteld. In vier regio's staat het niet meer op zorgelijk, maar op ernstig. Het hoogste risiconiveau. Het gaat om de veiligheidsregio's Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek Waterland en Zuid-Holland-Zuid. Die staan daarmee op hetzelfde niveau als Amsterdam-Amsteland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. In de rest van het land is de situatie nu zorgelijk de laagste kwalificatie waakzaam... die nog in vier regio's gold, waaronder Zeeland en Zuid-Limburg... geldt nu in geen enkele veiligheidsregio meer. Voor voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care staat al vast dat meer maatregelen nodig zijn. Hij pleitte de afgelopen dag voor een snelle, volledige lockdown. Gommers zegt dat hij geen angst wil zaaien... maar hij wil voorkomen dat de reguliere zorg in het gedrang komt... door de zorg voor coronapatiënten. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft in een gevangenis gesproken met oppositieleden die daar vastzitten. Volgens Lukashenko's persdienst duurde het gesprek ruim vier uur, maar wat er is besproken is niet bekendgemaakt. De president zou de opvattingen van zijn tegenstanders hebben willen horen. Een van zijn gesprekpartners was oud-presidentskandidaat Victor Babariko, die twee maanden voor de verkiezingen werd opgepakt. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, wel zijn er mistbanken en het is ongeveer 5 graden.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 you much more than Farming just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could.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 Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. Mais qui va se négliger Et moi, je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche joli job. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, les people. Oh yeah. on savait pas, mais, mais qui va mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.